Drie uur. Marnik Sampers met het NOS-journaal. Op een universiteit in de Amerikaanse staat North Carolina... zijn zeker twee mensen doodgeschoten. Vier mensen raakten gewond, twee van hen zijn er slecht aan toe. Het is niet duidelijk wie de slachtoffers zijn. De vermoedelijke schutter is aangehouden. Volgens de politie lijkt het erop dat er niet meer daders waren. Over het motief en de identiteit van de schutter is nog niets bekend. De Venezolaanse president Maduro was afgelopen dag van plan om zijn land te verlaten... na de oproep van oppositieleider Guaido om hem te verdrijven. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo gezegd tegen CNN. Volgens hem wilde Maduro naar Cuba. Hij zei dat het vliegtuig van Maduro al klaar stond... maar dat de president op aandringen van Rusland toch in Venezuela bleef. Guaido heeft zijn aanhangers opgeroepen om komende dag opnieuw de straat op te gaan. De man die zaterdag een aanslag pleegde in een synagoge in Californië... heeft acht tot tien kogels afgevuurd. Daarna weigerde zijn wapen, zegt de Amerikaanse aanklager. De 19-jarige verdachte zegt dat hij onschuldig is. Bij de aanslag kwam een vrouw van 60 om het leven. Drie mensen raakten gewond, onder wie de rabbijn. De aanslag was op de laatste dag van het Joodse paasfeest... en de verdachte zou antisemitische leuzen hebben geroepen. De oudere vrouw die zondagavond in Breda zwaar gewond raakte toen ze werd aangereden... is niet meer in levensgevaar, meldt de politie. De vrouw van 79 liep met haar rollator over straat... en werd bij het oversteken meegesleurd door een auto. De bestuurder reed daarna door. Omdat hij zich niet heeft gemeld... publiceerde de politie maandag beelden van het ongeluk. Het weer. Vannacht opklaringen en in het zuiden kans op misbanken. In de ochtend bewolkt, in de middag op steeds meer plaatsen de zon...